Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. IMF-topman Strauss-Kaan moet de komende dagen in New York doorbrengen in de beruchte gevangenis Rikers Island. Er zitten 11.000 gevangenen dicht op elkaar, vaak voor korte straffen of in afwachting van hun rechtszaak. Hij krijgt wel een eenpersoonscel. Strauss-Kaan moet er in elk geval blijven tot vrijdag, dan is zijn volgende rechtszitting. De 62-jarige wordt verdacht van aanranding van een kamermeisje in zijn hotel. De nieuwe topman van de Europese Centrale Bank wordt zo goed als zeker de Italiaan Mario Draghi. De ministers van Financiën van de EU hebben in Brussel ingestemd met zijn benoeming. De huidige president Trichet treedt eind oktober af. De 63-jarige Draghi is nu nog voorzitter van de Italiaanse Centrale Bank. De gemeenteraadsverkiezingen in Italië lijken uit te draaien op een nederlaag voor premier Berlusconi. Volgens exit polls heeft zijn partij Volk van de Vrijheid met name in zijn thuisstad Milaan verloren. De meeste stemmen gingen daar naar de linkse tegenkandidaat. De premier wordt achtervolgd door schandalen. Hij wordt onder meer beschuldigd van fraude, betaalde seks met een minderjarige prostituee en machtsmisbruik. In België heeft koning Albert de Waalse socialist Di Rupo tot formateur benoemd. Zijn partij was een van de winnaars van de verkiezingen van vorig jaar. Eerder was die Rupo al preformateur, maar hij kreeg de partijen niet op één lijn over de staatshervorming. Hij mag nu als eerste formateur meteen proberen een regering te vormen. Ouders in Nederland nemen steeds meer tijd voor hun kinderen, dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Gemiddeld besteden moeders 14 uur per week aan de zorg en opvoeding van hun kind en vaders 6 uur. Dat is bijna twee keer zoveel als in 1980. Verder blijkt dat een derde van de ouders de combinatie van werk en opvoeding zwaar vindt. Het weer, het is bewolkt en ongeveer 12 graden. Overdag vooral ten noorden van de rivieren wat regen.